Vicepremier Bos en minister Verhagen zijn het oneens over de gang van zaken rond een brief van de NAVO... waarin Nederland wordt gevraagd om langer in Oeruzgan te blijven. Minister Bos heeft nu laten weten dat het verzoek wat hem betreft onbespreekbaar is. CDA-minister Verhagen is daar boos over. Vandaag praat het kabinet over de kwestie. Premier Balken is daar niet bij. Hij zit in Vancouver. De invoering van de OV-chipkaart zal leiden tot minder reizigers, blijkt uit berekeningen van de provincie Zuid-Holland. Volgens het gebruikte rekenmodel zal het aantal ritten met 7,5% dalen, zodra de OV-chipkaart het enige betaalmiddel is. Dat komt door koudwatervrees, maar ook doordat sommige reizigers, met de OV-chipkaart duurder uit zijn. Het zou gaan om een tijdelijk effect. Een man uit de Limburgse plaats Baksem is gearresteerd op verdenking van moord op zijn dochter van acht. De man meldde zich gisteravond zelf bij de politie met de mededeling dat er iets ergs was gebeurd. Toen agenten bij zijn huis gingen kijken vonden ze het lichaam van het meisje. Het tienjarige broer was zwaar gewond. Het kind ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Verder was er in het huis in Baksem niemand aanwezig. In Papua-Nieuw-Guinea zijn de afgelopen maanden zeker 40 mensen overleden door cholera. Zo'n 2000 mensen raakten besmet met de infectieziekte, zegt een vertegenwoordiger van de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens hem zijn verschillende provincies getroffen. Hij is bang voor een epidemie. De regering van Papua-Nieuw-Guinea zou moeten zorgen voor betere voorlichting en meer schoon drinkwater. Cholera wordt overgebracht door besmet water. Het veroorzaakt diarree en ernstige uitdroging. Deskundigen weten nog niet waardoor de ziekte er weer is opgedoken. De laatste uitbraak van cholera op Papua-Nieuw-Guinea was een halve eeuw geleden. Het weer nog bewolkt, maar ook hier en daar zon. Vooral in het westen. In het zuidoosten vanmiddag kans op wat lichte sneeuw. Temperatuur tussen min 2 en plus 2 graden.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 Samenstelling en presentatie Tom Hendricks. De big band van Count Basie mocht openen met het swingende nummer Splinky van Neil Hefti. Uitgevoerd in 1957 toen Basie beschikte over een van zijn beste orkesten. Peter de Boer en ik zeiden het al in het eerste uur. Een muzikale machine zonder weerga. Maar Basie was niet alleen een uitstekend bandleider maar ook een goede pianist. Zijn spel klonk eenvoudig en ik heb het vaak plinkplong genoemd. Maar elke aangeslagen noot was effectief. Dat kwam nog meer tot zijn recht als hij met een small band speelde, een kleine bezetting. Op verzoek van producer Norman Granz had hij een tijdje een combo met de naam Kansas City, met erachter een cijfer afhankelijk van hoeveel man er met hem meespeelde. Ik heb hier een Basie-album uit 1980 met zijn Kansas City Seven, bestaande uit uiteraard Basie piano, J.J. Johnson trombone, Freddie Hubbard trompet, Eddie Lockjaw Davis tenorsax, Joe Pass gitaar, John Hurt bas en Jake Hanna drums. Met het nummer Exactly Like You. giving, I mean give out. Big boy blue, you know it's so. Big boy blue before you go. Send me fast and send me slow. Come on, blue, blow. Thank Thank you. So when you blow, high, so high, how am I gonna keep my seat? Even with my two left feet. I must give in, I mean give out. Oh, big boy blue, you know so. Big boy blue, before you go, swing me high and swing me low. Come on, blue, blow your horn. Big boy blue, come blow your horn. Come on, blue, blow your horn. Thank Come on, blue, blow your horn. So hot, so hot, how am I gonna keep my feet? Even with my two left feet. Big boy blue, you know it's so. Big boy blue, before you go, send me fast and send me slow. Swing me high and swing me low. Rock me to and rock me fro. Come on blue, blow your horn. Medepresentator Hans Sandbergen en ik beloofden een tijdje geleden wat vaker Ella Gerald te draaien. En dit was een bijzonder nummer uit de oude doos. Ella en de Mills Brothers met The Big Boy Blues, waarbij de Mills Brothers in hun oude stijl muziekinstrumenten nabootsten. Alt-saxofonist Lo Donaldson, geboren in 1926, staat bekend om zijn bluesachtige touch. Hij speelde in diverse combo's, onder andere in de Jazz Messengers, maar ook vaak met eigen combo's. In 1967 dook hij de Rudy van Gelder studio in met onder andere trompetist Freddie Hubbard, tenorspeler Wayne Shorter, baritonsaxofonist Pepper Adams, pianist McCoy Tyner en bassist Ron Carter om het album Lush Life op te nemen. In die tijd had Lou Donaldson echter een, een enorme hit met Alligator Boogaloo. En daardoor bleven deze opnamen op de plank liggen totdat, totdat zij in 1980 in Japan werden uitgebracht. Het album bevatte romantische standards en een ervan is Sweet and Lovely. Lou Donaldson. I Do It For Your Love. Een prachtige song van Paul Simon, gezongen door de in 1977 geboren Amerikaanse jazzzangeres Jane Monheit. Als twintigjarige werd zij tweede tijdens de Thelonious Monk Institute Vocal Competition en sindsdien staat zij met beide poten in de vocale jazz. De Servische componist en trompetist Dusko Gojkovic is al vele jaren weer thuis. Ooit vierde hij triomfen in de States als solist in de big bands van eerst Magnus Ferguson en later Woody Herman. Maar uiteindelijk koos hij toch weer voor de oude wereld, waar hij zich onder andere ging bezighouden met de Balkan Jazz. Luister naar zijn mooie spel in Little Tio, op de piano begeleid door Tommy Flanagan. thank you do do do. Softly bumpy do do do. Putty do do do da do da do da do. Button da do da do dee da do dee bo do do bum do do do.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 Lady Be Good, een song uit de gelijknamige musical uit 1924 van de gebroeders Gershwin. En daarna is het een jazzvehikel van de eerste orde geworden. Vaak uptempo gespeeld en hier dus ook door een bijzondere combinatie jazzcooner Mel Tormé, pianist George Shearing, baritonsaxofonist Jay Mulligan en een big bandje. Wie aan Dizzy Gillespie denkt, hoort in gedachten vaak gillende trompetten. Hij kon zeer onstuimig te werk gaan. Maar er was in de jazz ook een periode in de mode om mee te spelen in een orkest met strijkers. Geen vuurwerk, maar violisten en zo. En ook uh, Dizzy Gillespie heeft even aan die mode meegedaan. En zo kwam het nu volgende Alone Together tot stand. understand. We are only strangers on our way to somewhere else, to some place we forgot. Don't mistake my smile. just means I'm lonely. Love me till this day has passed, and then forget we met. We're just stealing time. in some secret place, yielding to a soft wind day, to love the pain away. Don't misunderstand. concern. But in case you're free sometime and need some time with me sometime to hold my hand, then I stealing time in some secret Een zingende drummer, Grady Tate. Ooit befaamd geworden als drummer in de big band van Quincy Jones. Maar vanaf zijn vierde jaar hield hij ook al van zingen. En toen deze hardbop drummer eens bij een band meezong... viel het zo in de smaak dat hij het vocale gewoon eens bij blijven doen. En niet slecht, zoals hij liet horen in de ballad Don't Misunderstand. Little Jazz heette hij, maar zo little was hij niet. De trompetist Roy Eldridge... Hij speelde in vele bands en kreeg zijn nickname omdat zijn stijl tussen die van Louis Armstrong en Dizzy Gillespie inzat. Als 16-jarige was hij al beroeps in de jazz. Rond 1970 werd hij getroffen door een beroerte, maar hij vocht zich er bovenop. En zo maakte hij in 1976 het album, What's It's All About. Samen met onder andere tenorsaxofonist Bud Johnson, altspeler Norris Turney en pianist Norman Simpson van dat album is hier It's On.